Het gaat om een proef. Wie na een aanmaning en een dwangbevel zijn belastingsschuld nog steeds niet heeft betaald, kan een telefoontje krijgen. Normaal gesproken volgden dan zwaardere middelen, zoals een beslaglegging op iemands bank bankrekening. Maar belastingdienstmedewerkers gaan nu mensen met een paar duizend euro schuld eerst bellen om ze een kans te geven het geld alsnog over te maken. Uit eerdere kleinere steekproeven bleek dat het geld dan heel snel gestort wordt. President Van Rompuy van de Europese Raad bevestigt dat er wordt gewerkt aan een masterplan voor de euro. Het plan wordt eind deze maand op een eurotop gepresenteerd. Volgens Van Rompuy bevat het plan bouwstenen voor versterking van de economische en monetaire unie. De Duitse krant Welt am Sonntag schreef afgelopen weekend dat ook EU-commissievoorzitter Barroso en de president van de Europese Centrale Bank Draghi betrokken zijn bij de plannen. Die plannen zouden voorzien in harmonisatie van het begrotings-, belasting- en buitenlandbeleid van de EU-lidstaten. Bij een zelfmoordaanslag met een autobom in Bagdad zijn zeker 23 doden gevallen. 70 mensen raakten gewond. De bom ontplofte voor een bureau van de Shiitische gemeenschap in de Iraakse hoofdstad. Even later kwam er bij een kantoor van de Soenitische gemeenschap een mortiergranaat neer. Dat leek een wraakactie te zijn waarbij geen slachtoffers vielen. De aanslag op het Sjiitische gebouw was de bloedigste aanslag in Irak in drie maanden. De Nederlandse staat heeft vanmorgen 1,1 miljard euro geleend tegen 0% rente. Het gaat om een kortlopende lening. Tegelijkertijd zette de staat ook een lening van 1 miljard uit tot eind dit jaar tegen een rente van 0,014%. De rente op Nederlandse staatsleningen daalt steeds verder, terwijl de rentes op leningen uit Spanje en Italië juist oplopen. Beleggers vluchten naar het veilige noorden, omdat ze bang zijn dat de zuidelijke landen hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen. Het weer bewolkt, af en toe regen, temperatuur 12 tot 13 graden. Morgen droge opklaringen, af en toe zon, het wordt dan 16 graden. Dit, was... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad files op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 6 kilometer na een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen de afrit Dolder en knooppunt Rijnsweert 2 kilometer.